Woldhuis met het NOS Journaal. Het mensen in de bijstand niet aantrekkelijk om tijdelijk werk aan te nemen. Dat zegt Actal, dat is een adviesorgaan van de overheid. Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen krijgen vier weken wachttijd. En in die tijd moeten ze proberen werk of scholing te krijgen. Maar als een tijdelijk contract afloopt, moeten ze dat ook. Volgens Actal hebben bijstandsgerechtigden vaak niet genoeg spaargeld om die periode van vier weken te overbruggen. En Actal vindt dat de regels daarom moeten worden aangepast. President Obama heeft zich uitgesproken tegen homotherapie voor jongeren. De Amerikaanse president zegt dat de behandeling, gericht op het veranderen van seksuele voorkeur, vaak leed veroorzaakt. Het Witte Huis reageert daarmee op een petitie die werd opgestart na de zelfmoord van een 17-jarige transgender. Zij pleegde zelfmoord omdat haar ouders bleven aandringen op veranderingen. De rector van het vierde gymnasium in Amsterdam heeft toegegeven dat hij kinderporno heeft gedownload. Dat heeft hij geschreven in een brief die gisteravond is voorgelezen op een informatiebijeenkomst voor de ouders. De rector schrijft ook dat hij nooit iets oneerbaars met een kind of een jongere heeft gedaan. Enkele partijleden van de PvdA pleiten in een manifest voor een andere koers van de partijtop. Ze vinden dat de samenwerking met de VVD niet gelukt is. Ook zou het kabinet problemen ontkennen en mooi praten. De PvdA komt zaterdag bij elkaar om het verlies bij provinciale statenverkiezingen te bespreken. En daar zullen ook moties worden ingediend in de geest van dit manifest. Hoeveel steun ervoor is, is niet bekend. Het weer, er kan wat mist zijn. Het is 3 tot 6 graden. Morgen in het noorden en het noordoosten misschien wat regen.